Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese verkiezingen lijken verrassend te zijn gewonnen door de PvdA. De partij van lijsttrekker Frans Timmermans krijgt waarschijnlijk vijf of zes zetels... blijkt uit een exit poll van Ipsos... en een telling bij ruim 700 stembureaus door Geen Pijl. De duidelijke overwinning was niet verwacht. PvdA-leider Ascher spreekt van een bizarre comeback... De VVD lijkt de tweede partij te worden, met vier of vijf zetels gevolgd door het CDA met vier... en Forum voor Democratie en GroenLinks met ieder drie. De peilingen hadden voor Forum een grotere winst voorspeld... maar lijsttrekker Epping zegt dat hij tevreden is. Voor de PVV, SP, 50PLUS en Partij voor de Dieren is het nog spannend. Zij krijgen volgens Ipsos en Geen Pijl net geen of net wel een zetel in het Europees Parlement. Major Marco Kroon zegt dat er videobeelden zijn over zijn aanhouding met carnaval die hem zullen vrijpleiten van de kopstoot die hij zou hebben gegeven aan een agent. Kroon hield gisteravond een lezing voor VVD-jongeren in Den Bosch. Over zijn oude aanhouding in februari wilde hij eigenlijk niets zeggen... maar hij zei volgens Omroep Brabant wel dat er ontlastende videobeelden zijn. Ik zou nooit in mijn leven een hulpverlener wat aandoen, zei de militair... die voor zijn heldendaden in Afghanistan werd bekroond met de militaire Willemsorde. Een VMBO-leerling heeft via de rechter afgedwongen... dat hij toch naar het eindexamengala van zijn school in Woerden mag. De jongen van 17 was niet meer welkom op het feest... omdat hij zich op de laatste schooldag ernstig zou hebben misdragen. Schoolpersoneel wees de jongen aan als een van de daders... waarna hij voor straf niet naar, naar het gala mocht. Volgens de rechter was dat ten onrechte... De school had eerst zijn kant van het verhaal moeten horen... voordat hij werd gestraft. Het weer. Vannacht is het droog, minima rond 9 graden.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 I'm praying 106.9 ZFM Officiële BN'er op tv-kantine Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen Je kan haten, maar ze willen van everywhere In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah Officiële BN'er op tv-kantine Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym aan het werken aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme rij. Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen me everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Poppy Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last. Full boys en bitch flickers ik never ever nooit mijn trust. Acht af voel mijn jas, vroeger trein nu met pk-klassen. Fok de regels, ga niet aanpassen, fok de regels, ga niet aanpassen. Jullie weten niks van mijn pijn. Jullie zijn alleen de fucking shine. Nee, jullie weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen.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 both We got all to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken. us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this.